Van 11 uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. Het verkeer heeft vanochtend niet veel last gehad van het slechte weer. Op Schiphol liep een aantal vluchten vertraging op... maar de problemen op de weg en het spoor vielen mee. De ANWB zegt dat er ondanks het slechte weer... minder files stonden dan op andere woensdagen. Dat komt door de herfstvakantie in het midden en zuiden van het land. Het treinverkeer had op verschillende plekken last van het slechte weer... maar de vertragingen bleven beperkt. Alleen rond Baarn hebben reizigers nog vertraging... als gevolg van blikseminslag. Inwoners van Den Haag worden de komende jaren dikker, eenzamer en depressiever dan mensen in de rest van het land. Dat blijkt uit een onderzoek van de GGD Haaglanden. De groei komt vooral door de vergrijzing en door de verwachte toename van het aantal inwoners van niet-westerse afkomst. Vooral de eenzaamheid neemt toe. In 2020 zijn er in Den Haag ruim 15.000 meer eenzame inwoners dan in 2012. De toename van diabetes komt vooral doordat er meer mensen van buitenlandse afkomst in Den Haag gaan wonen. Diabetes komt vaker voor bij Hindoestanen, Turken en Marokkanen. Heineken heeft door het slechte weer afgelopen zomer minder bier verkocht in Europa. De verkoop daalde er met bijna 5%, blijkt uit de kwartaalcijfers. In Afrika en Azië gaat het juist beter. Vallende groeimarkten voor Heineken zijn Ethiopië, Burundi, Algerije, Cameroen en Tunesië. In Azië stijgt vooral de verkoop in Vietnam. Burgemeester Van der Laan zegt dat een aanslag in Amsterdam een mogelijkheid blijft, ondanks preventiemaatregelen. In een column in Dagblad Metro roept hij inwoners op alert te zijn en verdachte situaties te melden. Volgens Van der Laan staat Amsterdam er net zo voor als tien jaar geleden, vlak voor de moord op Theo van Gogh. De spanningen in de stad nemen toe, radicalisering is een stuk zichtbaarder geworden, zegt Van der Laan. Volgens hem is sinds de moord op Van Gogh van alles gedaan om radicalisering te voorkomen. De burgemeester zegt dan ook dat mensen zich niet te veel zorgen moeten maken. Het weer in het noordelijk kustgebied. Een stormachtige noordwestenwind. In de rest van het land waait het matig tot krachtig. Verder zijn zware windstoten mogelijk. Het aantal buien neemt in de loop van de dag af. Er is ook wat zon en het wordt 12 graden. Morgen weinig wind en wat lichte regen. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht-West 2 kilometer...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 Mama said that every word was my name. internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Late again When I get home You'll be waiting Still you know There ain't no use in you complaining. I know that I can show some respect, especially when.